Dit is Maud Schreurs met het nws Journaal. Volgens de politie er geen verband tussen de vondst van het dode meisje in Achterveld bij Amersfoort en de vermiste Savannah uit Bunschoten. Het meisje van 14 uit Hoevelaken was gisteren niet uit school thuisgekomen. Een voorbijganger zag haar lichaam gisteren aan het eind van de middag in het water liggen. Vanwege het sporenonderzoek heeft de mobiele eenheid het gebied de afgelopen nacht bewaakt. De 14-jarige vermiste Savannah uit Bunschoten wordt sinds donderdag vermist en is nog niet gevonden. Een groep adoptiekinderen uit Bangladesh wil een DNA-databank opzetten om een biologische familie terug te vinden. Nieuwsuur meldt dat er met adopties vanuit Bangladesh in de jaren 70 en 80 veel is misgegaan. In die periode zijn zo'n 500 kinderen vanuit Bangladesh naar Nederland gekomen. De biologische ouders wisten vaak niet dat hun kind voor adoptie naar het buitenland ging. Er werd ook geknoeid met de papieren van de kinderen. Het vluchtelingenverdrag hoeft niet te worden aangepast. Dat zegt de PVDA en de Tweede Kamer na uitspraken van PVDA-prominent en burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb. Die zegt in het AD dat het recht om te vluchten overeind staat, maar dat het vluchtelingenverdrag niet is bedoeld als doorgeefluik voor miljoenen mensen. Voor de ingang van het Pinkpop-terrein in Landgraaf staan flinke rijen. Op Twitter klagen festivalbezoekers dat ze lang moeten wachten voordat ze naar binnen kunnen door verscherpte controles. Die zijn genomen naar aanleiding van de terrorisme-dreiging gisteravond op het Duitse muziekfestival Rock am Ring. Daardoor werd een deel van het avondprogramma geschrapt. Pinkpop heeft besloten alles door te laten gaan. Vanavond zijn er optredens van onder andere Justin Bieber en Martin Garrix.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 never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 www.zfmzandvoort.nl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 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort have to rush when you're alone with me.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 don't have to run.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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 soul. 上帝。